Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat bouw in Londen het doelwit is geweest van een terroristische aanval. Een of meerdere aanvallers hebben geprobeerd het parlement binnen te komen, maar ze zijn tegengehouden. Eén dader is neergeschoten door de politie. Hij zou twee agenten met een mes hebben aangevallen. Volgens de BBC wordt een van hen gereanimeerd. Op de Westminster Bridge, vlakbij het parlement, is een, ook een aanval geweest. Waarschijnlijk is een automobilist op voorbijgangers ingereden. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen. De politie in Londen gaat uit van een terroristische aanslag... zolang er geen aanwijzingen zijn van het tegendeel. Minister Dijsselbloem betreurt de ophef die is ontstaan door een uitspraak van hem. Het leek erop dat hij Zuid-Europese landen vergeleek met mensen die hun geld aan drank en vrouwen uitgeven om daarna bijstand aan te vragen. Zuid-Europese politici eisen dat Dijsselbloem opstapt als voorzitter van de Eurogroep. Dijsselbloem zegt dat hij alleen duidelijk wilde maken dat iedereen op zijn financiën moet letten. Het OM gaat niemand vervolgen voor de dood van een Macedonische arrestant in Maastricht. De man verzette zich eind december hevig tegen zijn arrestatie. Omstanders schoten te hulp en er ontstond een worsteling die de Macedoniër fataal werd. Het OM wilde een van de omstanders vervolgen voor dood door schuld, maar die verdenking blijkt onterecht en ook de agenten hebben geen fouten gemaakt. De Turkse autoriteiten willen dat Nederland een militante Turkse activiste uitlevert aan Turkije. Ze bereiden een uitleveringsverzoek voor, melden het persbureau AP en een Turkse krant. Het gaat om de linkse activiste Seher Demirsen. Die zou verantwoordelijk zijn geweest voor een aanslag in 2013 op de Amerikaanse ambassade in Ankara. Daarbij kwam een bewaker om het leven. Het weer vrij zonnig, in het zuiden meer bewolking. Het blijft droog, minima vannacht tussen 1 en 4 graden. Morgen is het opnieuw vrij zonnig, maar in het zuiden ook wolkenvelden. En het wordt dan 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Een avondspits met nog maar weinig bijzonderheden. De meeste vertraging is er op de A7 van Zaandam naar Horen bij Purmerend. 7 kilometer door een kapotte auto.